Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. PVV-leider Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen tegen partijleider Timmermans van GroenLinks PvdA. En aanleiding is deze uitspraak van Timmermans gisteren op het partijcongres. Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt hij zegt dus dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. En Wilders vraagt zich af of geweld daar ook onder valt. Het lijkt erop dat Timmermans een verspreking maakte, want in de oorspronkelijke tekst stond een andere formulering opgeschreven. Overal in het land stonden treinen, bussen en metro's gisteravond om half elf drie minuten stil. En daarmee wilden de NS en andere vervoerders aandacht vragen voor geweld tegen hun personeel. Vorige week werd een NS-conducteur in de trein van een trap gegooid, geslagen en geschopt. En deze conducteur hoopt dat de protestactie effect heeft. Ik hoop te bereiken dat mensen gaan beseffen dat wij ook gewoon mensen zijn. En dat we ons werk doen. En dat we ons werk graag goed willen doen. En dat we er voor iedereen zijn. Dus ik hoop dat de rotte appels hier aangesproken voelen. En eh, dat ze gaan nadenken. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk ging het mis nadat ze tegen elkaar aan waren gevlogen. Zeker één inzittende is daarbij om het leven gekomen. Naar de zeven anderen wordt nog gezocht. De helikopters waren bezig met een oefening waarbij naar onderzeeboten werd gezocht. En platenzaken over de hele wereld pakten er gisteren groots uit op Record Store Day... om zo de vinylplaten weer een beetje onder de aandacht te brengen. Zo werd in Deventer een platenbeurs gehouden in een kerk... en daar kwamen vooral jongeren op af, zoals Bente van 15. Ik wou een keer voor mijn verjaardag, leek me wel leuk om een plaatspelen te hebben. Toen heb ik degene van mijn oma gekregen en eh, nu vind ik het heel leuk eigenlijk. Ja, dat is gewoon heel ja, puur allemaal. Het is zeg maar niet, want kijk, nu kan iedereen kan wel muziek maken, zeg maar. Maar van toen had je maar echt talent nodig. En dan vind ik het gewoon leuk om het dan via die vorm, eh, eh, te luisteren. heb ik nog het weer voor je. Vandaag wordt een mix van zon en bewolking.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 I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow I'll remember April and you The fire will dwindle into glowing ashes For flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April Ja, beste luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz... op de zondagochtend tussen 10 en 12, u weet het vast wel. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En als ik er ben, dan begin ik altijd met een nummertje... van de geweldige cd van eh, Julie eh, eh, London, Calendar Girl. En dit was natuurlijk I Remember April. Ja, we hebben mooie dingen op, op het menu staan, zal ik maar zeggen. Oud en nieuw van de oudjes, eh, nou, zal eens even kijken. Nou, hij is Ja, hij is wel oud. Scott Hamilton en Boris van der Lek. Maar ook nieuwe. Uh, Suzanne Alt, uh, Suzanne Veneman. Dus ja, van, van alles wat voor iedereen zit er wat bij. Oude doos en nieuw. het volgende nummer wat ik wil laten horen is een nummer van Michela Lombardi Quartet. En dat is The Meaning of the Blues. Komt van een cd'tje Small Day Tomorrow. Ook een mooi nummer vind ik. Thank you. The Meaning of the Blues, bezongen door de eh, Michela Lombardi. Eh, van het cd'tje Small Day Tomorrow, een cd'tje 2005. Eh, vorige week had ik het genoegen om bij Frits Landersbergen Big Band te zitten. En dat is een, een, een, big band uit de omgeving van Leiden. En die hebben ooit in 2012 een mooie cd gemaakt, The Old Fashioned Way. En daar een bekend nummer Alone Together. Frits Landersbergen Big Band. En dat is een grote Big Band. Dus ik denk dat er wel 18 mensen in zitten, alles bij elkaar. En eh, die speelde vorige week in de jazzclub Hillegom, Perdido. En dat is niet zo'n groot podium, maar het was toch gelukt om ze alle 18 op het eh, podium te zetten. Uh, wel knap, speelde goed trouwens. ja, en dat is natuurlijk, hebben het over Frits Landersbergen senior. Inmiddels volgens mij 90, 92, zoiets. En speelde nog keurig de vibrafoon. Ehm, ja, dan heb ik een volgende klaargezet. Dat is Angelina Jordan. Eh, dat is een, een, een, jonge dame die in, eh, op eh, zevenjarige, achtjarige leeftijd deelnam aan Norway Got Talent. En eigenlijk dat overtuigend won met een beetje jazzy nummers. En die heeft ook wel cd's uitgebracht. Ik ga een stukje draaien, een heel bekend nummer. Fly Me to the Moon, Angelina Jordan. bijzondere dame. Deed ook mee in Amerika aan America Got Talent. En volgens mij is dat ook gewonnen, ruim gewonnen. Ze is geboren in 2006, dus ze is nu 18 jaar. Die heeft wel een, een, eh, een, een de mogelijkheden, zullen we maar zeggen. Eh, Angelina eh, Jordan, Noorse. ja, ik eh, jullie weten inmiddels wel dat ik ook een beetje van eh, de crime jazz hou. En regelmatig draai ik daar ook iets van. En deze keer heb ik gekozen voor eh, Duke Ellington. En met een, een heel bekend nummer, de Harlem Nocturne. Oh, dat is de verkeerde Harlem. Die doe ik wel een andere keer doen. Dit is een, ja, dat zou ook wel kunnen, maar dat is uh, J.J. Johnson Harlem Love. Die ga ik toch stoppen, want dat was niet de bedoeling. Ik ga even... Eh, eh, Dave... Eh, wat zei ik nou? Duke Ellington, zei ik. Duke Ellington. Harlem Nocturne. Duke Ellington, de Harlem Nocturne. Dat komt van een cd'tje Jazz Noir. Nou, dan weet je het wel, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, er is een bandje wat eigenlijk heel erg leuk is. En dat is een bandje uit de oudheid. Ik moet ze even opzoeken, want het zijn eigenlijk de voorlopers van eh, de Bonzo Dog Duda Band. De Temperance Seven heten ze. Ik ga eens even kijken of ik dat kan vinden zo gauw. De Temperance Seven. Ik had daar toch muziek van meegebracht, dacht ik. Dus even kijken waar dat staat. Ik, dus ik ben even aan het zoeken. Oh ja, daar heb ik ze gevonden. Oh ja, dit is leuk. Dit is een eh, geluid wat je vast herkent. <laughs> Ja, dat is natuurlijk Pasadena. En ieder optreden begon dit clubje met eh, eh, eh, dit nummer, de Pasadena. En ja, dat is, dat komen van de art school tot Chelsea of zoiets volgens mij bandje wat in de 50 jaren begonnen is. In de 60 jaren bij een opleving van de jazz uit de 20... Want dat, is de stijl die ze spelen, 20 jaren, jaren jazz. En eh, dat doen ze heel grappig. Ze hebben een beetje surrealistisch optreden. Zijn vaak verkleed, dragen rare hoedjes. Al die bandleden hebben fraaie bijnamen. Ze hebben ooit één hit gehad, You're Driving Me Crazy. En dat laat ik horen. me sad and lonely. Why did you leave me lonely? Cause here's a heart that's only for nobody but you. I'm burning like a flame, dear. I'll never be the same, dear. I'll always place the blame, dear, on nobody but you. You, you're driving me crazy. What did I do? Oh, what did I do? My tears for you make everything hazy, clouding a sky of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew that you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. You, you're driving me crazy. What did I do? Temperance 7. Uh, eh, ben je geïnteresseerd in deze muziek? Moet je zeker eens op YouTube kijken. staan wel wat filmpjes van deze eh, jongens van het, eh, ja, de kunstacademie op. Voorloper van, Mon van ja, de Bonzo Dog Dura Band. En ook voorloper van Monty Python. Teddy Jones heeft volgens mij hier ook nog ingespeeld. Leuk bandje. ja, in de 60 jaren, dus eh, relatief oud. En er zat ook al bizarre kleding. Want een van die eh, spelers droeg altijd een hondenhalsband. Nou, in die tijd was dat natuurlijk wel een beetje opvallend. Dat is tegenwoordig wat normaler. Maar toen de tijd was dat wel bijzonder. Eh, dat was de Temperance Seven. Dan kom ik bij een big band. De Diva Jazz Orchestra. En die hebben mooie muziek gemaakt. Een mainstream big band uit New York... En ja, die hebben ook wel verschillende cd's gemaakt. Ga even kijken, de Diva. De, ik heb een hele lijst aan deze keer, dat is niet handig. De Diva, Big Band, dat moet ik te lang zoeken. Nou, dan doe ik even een ander. Oh, ik weet nog waar die staat. Hier heb ik hem. Uh, even kijken. De Diva Big Band. En daar ga ik van draaien. De Men I Love. klanken van de Diva Jazz Orchestra. En, eh, en dit kwam van een cd'tje Diva Swings Broadway, cd'tje 2020. De band bestaat al zo'n 30 jaar, denk ik. Allemaal dames en eh, treden op in heel de wereld. De Diva Jazz Orchestra. De moeite waard. De moeite waard is ook natuurlijk Natalie Cressman. Heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Trombonespeelster. En daarvan ook een mooi nummertje. Natalie Cressman. daar eh, gaan we even kijken. Hier heb ik haar. Bolero de Sata. Oh. mooie klanken van uh, Natalie Cressman, trombone, gitaar Ian Facchini. CD 2024 Kina of zoiets, ik weet niet precies. Eh, mooie muziek is dat. Eh, laatst kwam ik eens tegen een cd'tje Young at Heart. op ja, 50 jaar Joke Bruis in de muziek. En een cd is uit 2017. En het vind ik wel leuk om weer eens iets van te draaien. Eh, volgens mij is het ooit zo geweest op een talentenjacht in Rotterdam... waar Joke Bruis aan meedeed, werd ze tweede. En uh, nou, ze was best een aardige stem natuurlijk. Dan denk je, wie was de eerste? Nou, dat was Anita Meijer. Ook niet geheel onbekend gebleven. Die was één, Joke Bruis nummertje twee. En eh, ja, ik heb begrepen dat ze eigenlijk niet meer optreedt nu.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 En zijn naam is Snorre Kirk. En die heeft een de cd gebracht, Top Dog. Cd'tje 2024. En dit bandje heeft nogal mainstream neigingen. Maar is, daarom is het ook leuk om te de zondagochtend iets van te draaien. En dat ga ik dan ook doen. Eh, Kirk, Top Dog en eh, One Late Nights. heet de cd. Mooie Eigenlijk alle nummers zijn prachtig, vond ik zelf. Hier hoorde je met name Riley en, eh, op zijn eh, fluisterende sax. ja, mooi. Beetje, beetje Ben Webster-achtig. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een zangeres uit Alaska. Nou, Alaska is het koud. En misschien dat het ooit warmer wordt. En ja, hier is het eigenlijk ook koud. Toen ik vanochtend richting Zandvoort reed, was het erg uh, strak blauwe lucht. Maar ik zie dat nu aan een dichttrek is. Dus wie weet, it might as well be spring. Hallie Lauren. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. Oh, why should I have spring fever? When it isn't, it isn't even spring. I'm starry eyed and vaguely discontented. Like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even, it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else and walking down a strange new street and hearing never heard from a zal een keer voorjaar worden. Eh, nou, dat is ook niet schrik gek natuurlijk. Eh, eh, afgelopen dagen was natuurlijk het grote grote bloemencorso vanuit Noordwijk. en de bollenvelden staan goed in bloei. Dus het moet toch een keertje wat warmer worden. Vanochtend was het vrij fris. Ik denk graad of vier zag ik op de autothermometer. Maar goed, het wordt beter. Het wordt beter. tijd voor een oude dozer. En dan kom ik terecht bij Gene Krupa. Je weet wel, die drummer en van een drummerman, mooie eh, LP uit 1956, de Boogie Blues. your arms look lonesome when your baby packs up to leave. Gone up on the mountain, call that baby mine. I'm going up on the mountain to call that baby mine. But something tells for me he's not coming back this time. baby can't take you. And nothing up there, a man like you can do. He's got a face like a fish, shaped like a frog. When he loves me, I holler, ooh, hot dog. Love that man better than I do myself. He left me all alone, all alone on the shelf. ik hoop dat je na de klok van 11 weer terug bent bij ZFM Jazz. Eh, waar nog veel mooie muziek op de rol staat. We wachten even tot het nieuws eraan komt, maar dat zal niet zo lang meer duren.